uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Israël zegt dat het opnieuw een hoge commandant van de islamitische jihad heeft gedood. Hij had de leiding in het zuiden van Gaza. En daarmee zijn volgens Israël alle hoge leiders van de beweging in Gaza nu gedood. De leider in het noorden kwam vrijdag om. Intussen gaan de bombardementen voor de derde dag op rij door. In het zuiden van Gaza zijn tunnels getroffen. Die zouden worden gebruikt voor smokkel van wapens. Hoeveel slachtoffers er bij de nieuwste luchtaanvallen zijn gevallen is niet bekend. Gisteren liep het dodental aan Palestijnse kant op tot 24. Onder de slachtoffers zouden ook zes kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen... doordat een Palestijnse raket op eigen gebied terechtkwam. Een Nederlandse man is in Canada schuldig bevonden aan afpersing en kinderporno. Aydin C. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Canadese Amanda Todd. Dat meisje van 15 pleegde in 2012 zelfmoord... nadat ze door C. werd afgeperst met naaktfoto's van haar. De internationale atoomwaakhond IAEA e zegt dat de kans op een kernramp reëel is... als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. De grootste kerncentrale van Europa wordt bezet door Rusland. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd. En afgelopen week raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting gericht op de kerncentrale of vanuit de centrale spelen met vuur. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat aan die doelen niet te schaven valt. Verschillende boerenorganisaties willen vijf jaar langer de tijd krijgen... tot 2035 om de stikstofdoelen te halen. Maar dat is voor natuurorganisaties onbespreekbaar. Het weer, vannacht helder. Het is afgekoeld naar de graad of 10. Overdag droog en veel zon. Het wordt zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can live forever. I need a prescription.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 happens when you fall in love. You don't have the time, you leave them all behind. You tell yourself it's fine, you're just in love. jouw keuze ZFM. Cause a girl on judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.